dagen en een voorspoedige start. Kirsten Klomp met het en gisteravond twee broers opgepakt... na huiszoekingen in verband met de aanslagen in Parijs vorige maand. Speciale eenheden vielen een huis binnen in het centrum van de stad. De buurt werd afgezet en mensen in de straat moesten hun huis uit. Volgens de VRT volgde de politieactie na een analyse van de telefoongegevens van de terroristen van de aanslagen in Parijs. Vlak voor hun daad zouden ze met mensen in België hebben gebeld. Of het om de twee opgepakte broers gaat is niet bekend. Bij een schietpartij in de Duitse stad Bayreuth in de deelstaat Beieren zijn drie mensen om het leven gekomen. Eén iemand raakte zwaar gewond. De lichamen van de slachtoffers lagen naast een aantal geparkeerde auto's. In de buurt vonden agenten ook een vuurwapen. Over de achtergrond van de schietpartij is nog veel onduidelijk. Volgens een lokale krant ligt de oorzaak in de relatiesfeer. De Spaanse premier Rajoy wil proberen om een coalitieregering te vormen. Volgens hem heeft Spanje de stabiliteit nodig die de afgelopen jaren is ingezet. Ook wil hij de economische hervormingen doorzetten. De partij van Rajoy verloor flink bij de parlementsverkiezingen en raakte zijn meerderheid kwijt. Het zou voor het eerst zijn dat Spanje een coalitieregering krijgt. Grote winnaar van de verkiezingen is nieuwkomer Podemos. De linkse protestpartij won in één klap 69 van de 350 zetels. De verlengde A4 tussen Delft en Schiedam is helemaal open. Vrijdag opende minister Schultz de weg al in de richting van Delft... en afgelopen avond zijn ook de blokkades op de A4 richting Schiedam weggehaald. Over het stuk snelweg is tientallen jaren gediscussieerd. Het 7 kilometer lange stuk A4 moet een deel van de drukte van de A13... tussen Rotterdam en Den Haag wegnemen. Het weer bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af tot 9 graden.